Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. De burgemeester van Ter Apel is opgelucht dat de Eerste Kamer de spreidingswet wil goedkeuren. Burgemeester Velema zegt dat de wet een begin van een oplossing is... voor de schijnende situatie in de opvang in zijn gemeente. Met de spreidingswet kunnen asielzoekers eerlijker over Nederland worden verdeeld. De VVD was tegen, maar is nu toch van gedachten veranderd. Het is een oplossing voor de situatie die we nu zien... in bijvoorbeeld het AZC in Ter Apel, maar ook in eh, de andere andere eh, opvangcentra. Eh, en eh, dat zal het ook niet morgen zijn. maar er wordt in ieder geval aan provincies gevraagd... om de last van het aantal mensen wat binnenkomt... eerlijker te verdelen over Nederland. In Rotterdam zijn vanmiddag vier mannen opgepakt die honderden flessen lachgas bij zich hadden. Iemand zag de mannen spullen overladen van de ene bestelbus naar de ander. Het bleek te gaan om 352 flessen lachgas met een waarde van ongeveer 25.000 euro. Het lachgas wordt vernietigd. Nederland levert opnieuw minder bloemen en planten aan het buitenland. Er was vorig jaar een krimp van 4 Siertelers hebben het al langer moeilijk. Onder meer omdat mensen vanwege de inflatie minder geld uitgeven. Serums, zalfjes, lotions. Hoe lang ben jij ochtends en avonds bezig met je gezicht? Nou, waarschijnlijk te lang, want uit een rondvraag van RTL... blijkt dat dermatologen steeds meer jonge mensen zien met huidproblemen... doordat ze te veel skincare gebruiken. Deze arts ziet dat ook. We zien eigenlijk steeds meer dat eh, jongeren en jongvolwassenen... heel veel verschillende huidproducten gebruiken... voor een uh, eh, skin eh, routine, zoals ze het zelf noemen. Ehm, en als ze bij mij komen, hebben ze vaak ook al die producten bij zich om te laten zien wat ze allemaal gebruiken. Ehm, en soms is het onderdeel van het probleem of komt het probleem aan hun huid juist door die producten. Ja, ze krijgen dan bijvoorbeeld puistjes of eczeem door alle skincare. Dermatologen zeggen dat er producten worden gebruikt die helemaal niet nodig zijn als je nog jong bent. Het weer, het koelt vanavond en vannacht af tot een paar graden onder nul. Morgen wordt er vooral in Zuid-Limburg veel sneeuw verwacht. In het noorden van het land ook een beetje. De temperatuur komt dan uit rond het vriespunt.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 Ja, een vrouwelijke, een vrouwelijke zangster. Komt volgens mij uit Duitsland vandaan. Ze heet Connie Francis. I'm so hurt. You, even though you Nou, niemand minder dan eh, Connie Francis was dit met eh, het prachtige nummer Hurt. Nou, deze heb ik aan eh, mijn, of onze gastvrouw moet ik zeggen, van The Boys Are Back in Town beloofd. heb ik het natuurlijk over Gerry Rutte, Gerry voor jou. Reflections of My Life van de Marmalade. Marmalade, Reflections of My Life. Ja, Petra Dillema heeft een prachtig nummer aangevraagd voor de Carpenters. Nou Petra, eh, eh, ik gun hem jou van harte en ook, eh, ik gun hem ook de luisteraars. want over het algemeen geldt voor jou, maar ook voor Annemieke Vos bijvoorbeeld... dat jullie hele mooie verzoeknummers aanvragen. Dus we gaan ook hier weer van genieten. De Carpenters, Long Way Back met You. geluid van eh, niemand minder natuurlijk dan Karen Carpenter. Ik ben er een grote fan van. En dat geldt natuurlijk ook voor Petra Dillema, want die voegt het nummer aan. You van de eh, Carpenters. Wat heb ik nog meer voor u klaarstaan, luisteraars? Eh, nou, bijvoorbeeld deze. All I Want for Christmas is You. Dat schalde dus zo in december. Rond de kerstperiode door de speakers van de radio. dan heb ik het natuurlijk over Mariah Carey. Want daar luistert u naar, luisteraars. De liefde op de wereld aan u gegeven door de Kors. U luistert nog altijd naar Tussen App en Vloed. Mijn naam is Charles Duif. En tot middernacht ben ik bij u met mooie easy listening muziek. En via Messenger, dan moeten we even lid worden van eh, mijn Facebook site eh, Charles, Duif. Nou, Charles net is de koning van Engeland. En Duif met D-U lange I-F. En dan kunt u via Messenger, als u lid bent geworden van mijn site eh, gewoon een verzoekje aanvragen, dat mag allemaal. Daar ben ik helemaal voor in. Dus eh, dat komt dan ook eh, helemaal goed. We gaan genieten van een prachtige van Kiki D. Amoreuze. outside upon a bedroom floor. Change the night through an open door. I'm awake, but this is not my home. For the first time. Kiki. U kent haar natuurlijk van eh, het duet met Elton John. Don't go breaking my heart. Nou, dat heeft ze met dit nummer niet gedaan. Dit is voor eh, alle mensen die zich een beetje eenzaam voelen. De groep America, All the Lonely People. Ik hoop dat dat voor u niet van toepassing is. Nou, met mij erbij toch niet. Heeft in ieder geval eh, muzikaal gezelschap vanavond. Blijf luisteren, tot 12 uur ben ik er. This is for all the lonely people thinking that life has passed them by. America. Dit is meneer David Gates. Hij is de liedzanger van de groep Brad. En we zeilen rond de wereld. I would sail around the world Look for gold and dive for pearl But I know never get to go.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 Dan hoeft u geen klap op uw eh, computer te geven, is helemaal niet nodig, want de computer is niet stuk. Uw, stereo set doet het ook nog, dus wees niet ongerust. Het kwam gewoon omdat ik een verkeerd <laughs> knopje indrukte. En dan stond hij op pauze en dan scheidt hij er gewoon mee uit. Moet je ook niet doen, duif. Duif altijd eigenwijs, hè, die duiven. Het is leuk hoor, je kan ze los in Frankrijk en ze komen altijd weer op hun hok terug. Wat dat betreft heb ik al veel vlieguren. Maar eh, ja, als je een plaatje moet draaien, Duif... dan moet je toch beter je, je koorhuis erbij houden, hè? En deze is voor Onno Hulshoff. Die heeft dit met Olijfje. Olivia Newton-John. Met Sam. it's now dame met een hele herkenbare warme stem. Olivia Newton-John. Ja, draai hem eh, voor Onno. En eh, ik heb eh, het genoegen gehad, het voorrecht gehad moet ik eigenlijk zeggen... om haar een keer live te zien optreden in het Concertgebouw in Amsterdam. Daar draaiden toen Marvin Welsh en Ferrer op. Zij had toen een relatie met John Ferrer. Dus eh, waarschijnlijk eh, reisden ze om die reden met eh, de heren mee tijdens die concerten. Daar was ook Cliff Richard te gast. Drummer Brian Bennett. Dus ik was helemaal, ja, helemaal plat van die avond. Want het was een fantastisch concert. En de dame maakte echt waar wat u zojuist hoorde... als het gaat om haar stemgeluid. Want ja, ze had een krachtige, warme ze zag er ook nog heel appetijtelijk uit, eh, heren. Het was echt een, eh, ja... Een mooie verschijning om te zien, Olijfje. Oh, Olivia Newton-John, helaas niet meer onder ons. gebeuren hè, dat je liefje er met een andere kerel vandoor gaat. Of heren, eh, of dames. Uh, jouw, jouw liefje met een andere man, dat kan natuurlijk ook. en, dan, en dan kan het zomaar dat je in stukjes breekt. Dan go je to pieces. Daar, ja, als ik het goed zeg in het Engels. Je, go, to pieces. Nee, you go to pieces. And you almost die. En dat werd gezongen eh, het is een mondvol. Cotton, Lloyd en Christian. Nou, misschien zegt het u niet veel. Het zijn mij in ieder geval ook niet zoveel. Maar ja, ze komen ook uit de jaren 70 voort. En hebben best wel een lekkere close harmony sound. Vond ik. Dus ik denk, nou, ik draai hem gewoon voor u. Dat, zo ben ik dan ook weer, hè. moet je even niet vergeten dat ik dan ook weer zo ben. Ja, eh, wat hebben we nog meer voor u?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 En hij zong natuurlijk menig duet met Dolly Parton. Maar Dolly Parton deed het ook met anderen. Onder andere met Neil Diamond. Een hele gouden ouwe uit de jaren, eind jaren 60. You lost that loving feeling. You never close your eyes anymore when I kiss your lips. you're starting to criticize little things I do on my knees and prayed plaats natuurlijk een uh, eh, countryzanger is. Maar u hoort het ook als uh, popzinger. als uh, fantastisch, Dolly Parton. In dit geval samen met Nederlands Diamant, oftewel Neil Diamond. Bring back that loving feeling. Ik kijk op mijn klokje, luisteraars. En ik heb één geluk in het leven. Ik, ik kan aardig klok kijken, dus dat, dat zit helemaal goed. Het dat is maar goed ook, want we zijn aan eh, het laatste nummer van het eerste uur toe. Het is niet anders. We moeten eh, straks eh, afscheid nemen, een paar minuutjes, vanwege het nieuws wat voorbij komt. Ik, ik, denk dat deze precies op tijd uit, uitscheidt, dit plaatje. En dat is zo mooi. David... nee, hoe, zeg ik dat nou?